Zonder nieuw beleid gaat het aantal mensen in armoede richting de 1 miljoen. Nou, dat is natuurlijk pijnlijk. Als we niks doen, neemt de armoede volgend jaar fors toe. Ehm, dat is niet iets wat je in een fatsoenlijk land als Nederland wilt. Dus daar moeten we goed naar kijken, daar moeten we wat aan doen. Want dan kunnen mensen echt meedoen in de samenleving. Al dus minister van Gennep. Het demissionaire kabinet heeft morgen zijn eerste vergadering de vakantie. Vijf jaar na het dodelijke ongeluk met de stint in Os... start het Openbaar Ministerie een zaak tegen twee bedrijven en hun leidinggevende. In 2018 kwamen vier kinderen om toen de stint waarin ze zaten niet remde... en voor een trein terecht kwam. Volgens de OM wist de maker al dat het voertuig onveilig was... maar is dat bewust verzwegen. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet duidelijk. Vijf vermiste Mexicaanse jongeren zijn opgedoken in een heftige video van een moordpartij. De jongens waren onderweg naar een festival festival toen ze verdwenen. Omdat de familie van de slachtoffers niet wil dat de beelden verspreid worden... heeft deze Nederlandse journalist in Mexico de video ook niet bekeken. Maar wat ik erover heb gelezen is dat het eh, echt heel erg gruwelijk is. Eh, er is op te zien hoe ze gemarteld worden... en hoe een van de jongeren dood wordt geslagen. De Mexicaanse gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten. En strandweer is het nu niet echt, maar volgende week gaan we weer richting de 30 graden. En dus hebben ze bij Omroep Zeeland alvast een lijstje gemaakt met de grootste ergernis op het strand. Met stip op 1 staat afval. En dan niet alleen plastic verpakkingen en peuken, maar vooral hondendrollen. En ook mensen die net iets te dicht naast je komen zonnen is een grote ergernis. Maar wat is nou echt het aller, allervieste dat de Zeeuwen meemaken? We kregen het van een mevrouw uit de Vissingen die heel erg graag naar het strand gaat. En die heeft het nu al twee keer meegemaakt dat een strandbezoeker naast haar een kuiltje graaft in het zand. Daarin zijn behoefte doet in het zicht van iedereen heen. Vervolgens het kuiltje dichtgooit. En daarna doet alsof er eh, niets aan de hand is. Nou, doe ik dat ook. Het weer op steeds meer plekken bewolkt. Alleen langs de kust is het nog zonnig. Komende nacht klaart het weer op.